kwam s'morgens van de jacht terug. Een lieve meid, naar schatting achttien lentes, ontmoet. song. maar schudde toen van nee. Twee bruine ogen, die keken de jager aan. Twee bruine ogen. libre ne